Twee uur. Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Dino als een daad van terreur. In het huis van de schutter zijn zware wapens en explosieven gevonden. Een FBI sluit niet uit dat de daders nog een aanslag wilden plegen. Een van de daders heeft op Facebook een bericht geplaatst... waarin ze trouw zweert aan IS. Onderzocht wordt of dat bericht echt is. De Verenigde politie heeft volgens nog geen aanwijzingen dat de twee daders bij een terreurcel hoorden. In een prullenbak bij het huis van de schutters zijn nog twee kapotgeslagen telefoons gevonden die ook verder worden onderzocht. In San Bernardino werden eergisteren 14 mensen doodgeschoten. Laserbehandelingen moeten een medische handeling worden. Dat staat in een advies van het RIVM aan minister Schippers. Het instituut vindt dat behandelingen met laser, stroom en ultrageluid... alleen mogen worden uitgevoerd door verpleegkundigen en artsen... en dus niet door schoonheidsspecialisten, zoals nu gebeurt. De behandelmethodes worden onder meer gebruikt voor ontharen... en het verwijderen van littekens en tatoeages. In Amsterdam is afgelopen avond voor het eerst in vijf jaar een kickboxgala gehouden. Daarmee is een einde gekomen aan een ban op zulke gala's in de hoofdstad. Burgemeester Van der Laan had die in 2010 ingesteld... omdat vechtsportgala's volgens hem netwerkbijeenkomsten van criminelen waren. Het evenement in de RAI werd bijgewoond door minister Schippers van Sport... en door Van der Laan. Volgens de burgemeester hebben vooral de sporters zelf er veel aan gedaan... om hun sport te zuiveren. Max Verstappen heeft op het gala van de Internationale Autosportfederatie in Parijs drie prijzen in de wacht gesleept. 18-jarige Formule 1-coureur werd uitgeroepen tot persoonlijkheid van het jaar. Daarmee vocht hij wereldkampioen Lewis Hamilton op. Daarnaast werd Verstappen ook uitgeroepen tot rookie van het jaar. En hij mocht de prijs voor de mooiste inhaalactie van het seizoen ophalen tijdens de Grand Prix van België. Het weer droog en rond de 8 graden. Morgen ook droog, maar bewolkt.